Vicepremier Bos herhaalde dat het NAVO-verzoek om langer te blijven, wat de PvdA betreft, moet worden afgewezen. Hij vond dat niet prematuur in tegenstelling tot premier Balkenende. Die zei dat de discussie over de kwestie in de ministerraad moet worden gevoerd en niet daarbuiten. De oppositie sprak schande van de openlijke meningsverschillen en verweet het kabinet met twee monden te spreken. De discussie gaat vandaag verder in de ministerraad. De politie heeft vannacht op de kruising van de snelwegen A7 en A8 een eind gemaakt aan een gijzeling. Een gewapende man dwong in een trein op station Zaandam-Kogerveld een passagier om met hem mee te gaan. Samen liepen ze vervolgens een stuk door de stad, steeds gevolgd door de politie. Toen ze op de snelweg belanden maakte de politie een eind aan de gijzeling. Daarbij zou zijn geschoten. De gijzelnemer is in elk geval gewond geraakt. Over zijn motief is niets bekend. Hoe het met de gijzelaar gaat is ook nog niet duidelijk. De gemeente Den Haag heeft de beslissing over het markante gebouw van architect Koolhaas... dat voor het Centraal Station moet komen uitgesteld. Na een urenlang debat besloot de gemeenteraad het besluit over te laten aan de nieuwe raad... die aantreedt na de verkiezingen. De risico's zouden nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Het Haagse college wilde eigenlijk nog voor de zomer beginnen met de bouw. De Nederlandse schaatsters hebben op de 1000 meter in Vancouver zilver en brons gewonnen. Het zilver ging naar Annette Gerritsen, die eerder deze week nog viel op de 500 meter. Laurine van Riesen won het brons. De Canadese Christine Nesbit won de gouden medaille.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 En mijn naam is David Habig. Ik zal de techniek voor mijn handen nemen. Peter, wat heb je meegebracht? Ik heb eh, allemaal mooie stukken meegebracht op deze dag, deze Valentijnsdag. En heb ik ook eh, nummers gekozen die daar min of meer mee te maken hebben. En het eerste nummer heeft een titel die helemaal daaronder hangt. The One I Love Belongs to Somebody Else. En dat wordt gespeeld door het eh, dansorkest Victor Sylvester. Met prachtige, eh, prachtige solo's erin. En allemaal op deze besneeuwde Valentijnsdag. play. There's joy unknown in the mellow tone. Ella Fitzgerald, met het, eh, begeleid door Oscar Peterson op de piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown op de bas, Elvin Stoller op de drums. En als extra toevoeging Ben Webster op de tenorsax. De Ben Webster die je uit duizenden herkent, omdat hij een hele speciale manier van aanblazen heeft, zoals het heet. Je hoort altijd een ertussen. En dat is typisch Ben Webster. Dat zijn niet de minste. <laughs> ik heb er nog eentje die niet de minste is. Uh, Billie Holiday. Met Dead, Dead Old Devil Called Love. It's that old It's behind me and keeps giving me that shower again, putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. box in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play, the devil would have to do. Might as well give up the fight. I know darn well he'll convince me that he's right again when he sings that siren song. I just gotta tag along with that old devil. life is so bewildering, I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings that siren song, I just gotta tag along with that old devil. With that old devil love. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much lovers dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we are out together dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. together, dancing cheek to cheek. Hey. dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and Ella Fitzgerald en Louis Armstrong cheek to cheek. Ja, die kunnen niet missen op zo'n ochtend. Eh, nee, als dat deze. <laughs> Ja, ja. We gaan verder met eh, Dizzy Gillespie. De man die ehm, trompet speelde, maar grote jongens waarvan wij denken dat die het allemaal uitgevonden hebben, kennelijk geïnspireerd hebben, zoals eh, Miles Davis, Fats Navarro, Clifford Brown Arturo Sandoval, Lee Morgan en John Feddes. Hij wordt ook genoemd als de man die de Afro-Cuban jazz en de jazzwereld heeft geïntroduceerd. Ik heb hem een eh, aantal keren gezien. Het was een enorme inspirerende man. De, de man met de bolle kikkerwangen. Hij had ook een trompet die, die hij eh, als een soort eh, grapje speciaal had laten ombouwen... waarvan de de kelk de lucht in wees. Hij speelde fantastisch. Ehm, was op elk podium waar hij speelde... was het een gangmaker, een grappenmaker. Kortom, een eh, spetterende man. Dat jazzmuziek ook uh, goed samen kan met eh, symfonische muziek... dat gaat uit het volgende stuk blijken. Dit is een eh, opname met een strijkorkest... En aanvankelijk denk je, nou, braaf. En eh, het krijgen we nou jazz of niet jazz. Maar als je dan luistert hoe onwaarschijnlijk hoog hij kan spelen... en hoe mooi hij improviseert en loopzuiver... dan eh, zijn we helemaal weer terug bij de jazz. In het nummer My Old Flame. Lionel Hampton met Little Girl Blue. En dan gaan we nu verder met een Canadese zangeres, pianiste Diana Kroll. Eh, van de cd Love Scenes draaien we het nummer Alles of Niets. All or Nothing at All. all or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. nothing at all if it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile eyes, the touch of your hand makes me weak. And my heart, I may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no no, or oh, oh, oh, nothing at all. in your eyes. The touch of your hand makes me weak. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see I've got to say no, no. CFM Jazz staat al 20 jaar. En naast de jubilerende omroep betekent dat dat eh, deze uitzending als eerste programma al eh, in het begin tot stand werd gebracht. Elke zondagmorgen staat het jazzteam klaar om Zandvoort twee uur lang met welgekozen jazz te plezieren. Het is waarschijnlijk het oudste programma in de Nederlandse ether en heeft ook luisteraars ver buiten Zandvoort tot in Boertangen, Dokkum en zelfs Peking aan toe. Via de website www.zfmzandvoort.nl kan je elke zondagochtend luisteren. Maar vele presentatoren zijn de revue gepasseerd. Maar het jazzteam bestaat al jaren uit getrouwen als Fred Kroonsberg, Hans Sandberg en Tom Hendricks. Met als laatste binnenkomers David Habig en Peter den Boer. Zij gaan op zondag 21 februari aanstaande vanuit de studio aan het Gasthuisplein vier uur lang ZFM Jazz verzorgen. Van 10 tot 2 en hopen dan vele oud-presentatoren met hun uitverkoren jazzmuziek te ontvangen. Een unieke uitzending. Te beluisteren op 104,5 op de kabel en FM 106.9 in de ether. Zoals je net hoorde, wordt eh, de muziek, de jazzmuziek van ZFM ook eh, ver in het buitenland beluisterd via de, via de, de PC, zal ik maar zeggen. Eh, dat maakt een mooie link naar een band, de Flying Dutchman jazzband. We hebben in Haarlem een eh, muzikant, een trombonist, Hans de Winter. Die werkt bij de KLM. En die heeft een, eh, een hele goede jazzband geformeerd. De Flying Dutchman Jazzband. En daarin zitten allemaal jongens die weten hoe je moet spelen en hoe je jazz moet maken. Op een hele aardige Mm, eh, inspirerende en professionele manier. En dat is te horen in het nummer eh, Love Me or Leave Me. Flying Dutchman Jazzband. Hans de Winter trombone, Koos van der Hout trompet... Ronald Jansen Heidmaier altsax... Hans Koppers bastuba, Rolf Kop en gitaar. Nu gaan we terug naar het thema van deze dag. Iets rustiger. We krijgen Clio Lane... En die wordt eh, begeleid door Larry Holloway op de piano. En Ellen Wally op de bas. Heel klein, heel bescheiden. It never entered my mind. go, no. Ik moet het natuurlijk rectificeren. Dit was wel Clio Lane, maar niet met It Never Entered My Mind. Dat houdt hij te goed. Maar Clio Lane met één misbeheven. maskenade <laughs> van... Eh, eh, nou, Oscar Peterson. Ja, ik, oh, eh, Oscar, Peterson. <laughs> ik, Ik, ik, heb hier twintig cd's liggen. Ik weet niet meer welke <laughs> welke is. we hadden een discussie. Uh, Oscar Petersen met uh, Maskenade. Ja. En wij hadden het erover dat het een, een uh, Oscar Peterson een kleine bezetting is. En dat het toch... Ehm, flink wat geluid. Flink wat geluid klinkt. Of dat nou wel of niet goed is. Nou ja, ik, ik vind de muziek goed, maar ik weet niet... Uh, in, de, in, in, in, de trant waarin we aan het draaien waren. <laughs> Nee hoor, dat ging helemaal goed. Het, het, ging nog. <laughs> we gaan nu luisteren naar Stan Getz. Met ehm, Jimmy McNeely op de piano. George Mraz op de bas. En Stan Getz natuurlijk sax. How long has this been going on? Música Gets kwartet zonder drummer. Met het nummer How Long Has This Been Going On. Ja, en het volgende nummer, we, <laughs> we hebben er al eventjes om gelachen. Ehm, want ik kan de naam eh, vrijwel <laughs> niet, uitspreken. Errol Garner. <laughs> Ehm, een Amerikaanse jazzpianist en componist, geboren in 1921 in Pittsburgh. Ehm, hij heeft zichzelf eh, de kunst van het pianospelen eigenlijk aangeleerd. Ehm, door op twee jaar, tweejarige leeftijd al achter de piano te kruipen, heeft nooit een les gevolgd. Nou, dat is toch uitzonderlijk. Hier komt hij.